Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. In Duitsland komt een strenger asielbeleid naar aanleiding van de dodelijke mesaanval in Solingen. Daar werden vorige week drie mensen doodgestoken. Een Syrische verdachte zit vast. De regering wil dat asielzoekers sneller hun verblijfsstatus of uitkering kwijtraken. De Duitse bondskanselier Scholz staat onder druk om die maatregelen te nemen, weet onze correspondent Gien Balduk. En dat heeft ook alles te maken met de deelstaatverkiezingen van komende zondag in Turingen en Sachsen. En in die twee deelstaten in Oost-Duitsland wordt waarschijnlijk de rechtsradicale AFD de grootste. En de AFD is juist heel groot geworden met kritiek op het asielbeleid van de regering van Scholz. Dus juist daarom wil hij nu ook laten zien dat zijn regering daadwerkelijk stappen wil zetten om het geluid en de kritiek van de kiezers van de AFD tegemoet te komen. Op de kermis in Alkmaar is een jongetje van vier uit een achtbaan gevallen. Het gebeurde volgens ooggetuigen in een bocht van de attractie. Het kind is gewond en zou onder meer een gebroken kaak en neus hebben. De attractie is dicht. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit doet onderzoek. Feyenoord neemt het in de Champions League op tegen Manchester City en Bayern München. Dat werd net duidelijk tijdens de loting. PSV treft onder meer Liverpool en Paris Saint-Germain. De data van de wedstrijden worden zaterdag bekend. Over een uurtje verdedigt Ajax de 4-1 voorsprong tegen de Poolse club Jagiellonia Bialystok. Als de Amsterdamse club wint, doen ze mee aan de loting voor de Europa League. En die kans zit er dik in, zegt mijn sportcollega Jeroen Elshoff. Ja, het zou eigenlijk een klein wonder zijn als Ajax het vanavond eh, verprutst. Maar daar gaat eigenlijk helemaal niemand van uit. Want we hebben gezien hoe zwak de Poolse tegenstander was vorige week. Dus ehm, nou, je weet het in voetbal nooit, maar ik durf er eigenlijk wel al mijn geld, als niet heel veel, op te zetten dat het, <laughs> eh, dat het vanavond voor Ajax goed gaat komen. Over een uurtje wordt de wedstrijd in de Johan Cruijff Arena afgetrapt. Het weer, vanavond en vannacht in Limburg nog een bui, maar verder droog. Morgen iets meer wind en wolken. Later op de dag is er ook zon. Het wordt 20 tot 23 graden.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 Welkom bij deze 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf editie van augustus. En dit was een band die je wel voor een boodschap kunt sturen als het gaat om een feestje bouwen. Namelijk de Cruise en de Dukes of Harlem. vorig jaar stonden ze tijdens Bevrijdingspop te spelen op een heel klein podium wat toen nog in de buurt van het Jupilair Podium staat. Zeg maar aan de kant van het Frederikspark. En toen hebben zij daar ook al een optreden uh, gegeven. 99 beers en 65 shots. Ziet voor je al die biers en al die bieren en die dropshotjes op de bar. Die dan op een gegeven moment al dansend en richting naar dorstige kelen gaan. Want dat is een beetje het eh, verhaal lijkt het wel. Ehm, goed, welkom. Ik zei het al. Eh, het is eh, de editie, de 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf editie van augustus. En in deze editie is er aandacht voor de muziek van Lisette Aviva. En Lisette Aviva die hebben we al eens eerder gehad in de uitzendingen van de Alternative FM. Alleen dat waren de reguliere Alternative FM uitzendingen. En dit is dus de speciale editie voor de 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. En daar heeft Lisette Viva nog niet in gezeten. Dus dat straks vanaf het eh, tweede uur, eh, wanneer wij dat eh, laten horen. Nu eerst tijd voor het nieuwe materiaal. Want van de week waren er alweer mensen die het nieuwe materiaal in de mailbox lieten vallen. En een ervan was Annemarie. En het nummer dat heet Stars Don't Leave Me in the Dark. fill my mind. The old house in a cold light, no sound but my footsteps. A silent goodbye. A million autumn leaves, memories are circling by. beating fast. hydrogen and helium. Stars are glowing balls in the night. But every time from you. My heart a clenching fist beating itself up. It's not what I want, but it is happening. I don't know what keeps me hanging on. Feels just like a new day. Air is crisp and cold. lament sounds from a rooftop. All the world is rushing while I am ambling till I'm ready to begin again. Feels just like a new day. There is Christmas. Zandvoort een optreden doen. Dat is Ruud Houweling. Doet hij in het eh, kader van de, de zomeravondconcerten hier in eh, Zandvoort. Eh, we hebben in Zandvoort zo'n hele mooie kerk, de Dorpskerk. Uh, dat is de protestantse kerk. En woensdag 4 september speelt hij daar samen met Ro Kraus. Dat is een beetje de bedoeling. En misschien zal hij onder meer dit nummer al Always Believe in You laten horen. Daarvoor hoorde je Annemarie, of voluit heet zij Annemarie Hilbrands. En haar nieuwe single heet Stars Don't Leave Me in the Dark. Ehm, we gaan eh, iemand laten horen die in de reguliere uitzendingen van Alternative FM zit. Want deze editie is 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Alle reden toe dat ook deze dame erin zit. Want ze komt uit Noord-Holland. Ze woont nu in Amsterdam, maar ze komt uit Stompetoren. Dat ligt in de buurt van Alkmaar. Linde met Last. when it storms outside, I'll sing this song for you. And when I'm feeling better, under clear blue skies, it seems like nothing new. It got me feeling oh, oh, oh lost. Makes me believe I'm oh, oh, oh lost. There days are burns inside and I need to feel the truth Your words to keep me present, but they come alive butterfly. can come prepared. Oh, you must not forget. We'll be squeezed in a tent. Dad learned from when I was down, so I think he'll understand. We'll go walk in the woods, and I will look after you. We can play games and cook that's gonna do you good. And then when you're back home, there's really nothing you need to do. You're gonna be alright with yoga classes, star signs. Whatever works as your remedy, I'll ride with you to therapy. to take to a head. And at the end of the road, you know a lot more about yourself. You're gonna be En op het eh, moment dat wij dit laten horen van Sven Ros, zijn nieuwe single, is het 29 augustus. Hij dacht, ik doe het lekker niet op een vrijdag, maar gewoon eens op een eh, donderdag. En hij had groot gelijk. Therapy heet eh, de single en er schijnt ook nog een tweede couplet ergens eh, te zijn. Die heb ik ook, maar die staat nou niet op het sticky. Dus dat eh, <laughs> moet ik nog weer achteraf regelen. Um, we gaan het over? In ieder geval gaat het over het eh, verhaal wat binnen zijn familie heeft plaatsgevonden. zijn zus die had een burn-out. En dat was een beetje lastig uit te leggen bij de vader van, van Sven. Maar met een goed gesprek kwamen ze er toch uit dat dat een, eh, een bijzonder fenomeen is, burn-out. Want er is toch nog wel eens een beetje onbegrip over dat onderwerp. En dat het toch wel wat met mensen doet. En daar gaat dit liedje over. En dat is een beetje het eh, contrast eh, waarin hij dat doet. Want het liedje klinkt natuurlijk heel vrolijk, maar het gaat weer over iets heel serieus. En daar is Sven redelijk goed in, want ook in zijn vorige single The Pool Party Pictures dacht hij ook met een hele leuke zomerse single te maken, terwijl het een keiharde protestsong was. Eh, Linde hoorde je ervoor met Last. dat is haar tweede single ergens. In dit najaar komt er nog een debuut-EP van deze Linde. Ehm, we hadden ehm, op 15 augustus in deze studio hier... Ranja, de gast, die kwam op het allerlaatste moment... omdat we iemand hadden die eigenlijk op die dag stond. En die komt nu in oktober, dat is Jules Willems. En dus laten we nog iets van Ranja horen. En dat is The Friends We Are. I met you after dark. I flew in when the news came. The tubes and wires went in where the lights went out. I helped you to your feet and walked you by your bedside. I said all will be fine after the pain wore off. And you crawled back to life and talked of brighter futures. Hallucinating sounds rescued from a grave. believe. And I was not surprised, not surprised at all. We are the friends we are. We are the friends we are. Eh, het gast op 15 eh, augustus in deze studio. En dan heb ik het over Ranja. Want dat is eh, de man die dit heeft gedaan bij ons in het programma Alternative FM. Waar deze 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf vandaag vandaan komt. Want vandaag is het 29 augustus. En dat is dan de laatste donderdag. En dan pakken we meestal een ja, een greep uit de releases van de afgelopen maand... Eh, die allemaal uit eh, Noord-Holland komen. Niet allemaal, want The eh, Friends We Are is wel weer een tijdje uit. Sven Ros niet, want dat was inderdaad haaltje nieuw. Dit is Paap met een B aan het eind. En het nummer dat heet Get On. En daarachter hoor je het gesprek wat ik had met Lucas van E en Micha van de Winkel... over de blokparty die morgen in Houtenbaar Haarlem plaats gaat vinden. to pass it on Get it on, get it on, my friend Let me move a little closer to the edge Get it on, get it on, my friend Back it up and never come back Get it on, get it on, my friend Let me move a little closer to the edge Get it on, get it on, my friend Back it up and never come back alone, you really have to go. I'm in the danger zone. You need to leave me on my own. I need this time alone. You really have to go. I'm in the danger zone. You need to leave me on my own. I need this time alone. You really have to go. I'm in the danger zone. You need to leave me on my own. I need this time alone. You really have to go. I'm in the danger zone. I need to get it on. Party. Dat is iets bijzonders, maar degene die daar meer over kunnen vertellen zijn Lucas en Misha. En die hebben we ook aan de telefoon. Heren, goeiedag. Goeiedag. Ja, ja de blokparty. Eh, ik heb eh, me laten vertellen dat dat ook een onderdeel is van onder meer het patronaat. Klopt dat? Het patronaat is eh, een van onze partners hierin, ja. Ja. Wat, wat houdt het in, de blokparty? Eh, de Party is een eh, evenement dat we houden samen met Slachthuis en eh, Patronaat. Ja. Met, de muziekhub. Ja. die we samen weer vormen met Paradiso, Horizon, Paard, Bird, Supersonic Jazz en House of Knowledge. Ja. En wij van uh, INI Movement organiseren de events in Haarlem. Mhm. Met patronaat en uh, slachthuis. Ja. Ehm, <clears throat> En het idee is om de scene te activeren. Om de muziek scene, eh, met name gericht op eh, soul, funk en hip-hop ehm, en elektronische muziek eh, in de regio Haarlem. Om die weer wat meer smoel te geven en de, en de makers en de, en de liefhebbers daarvan samen te brengen. Ja, maar waar... Bij, ja? Maar... Bij Houdbaar. Ja, maar waar merkten jullie aan dat dat een beetje misschien was ondergesneeld Of dat er, ja, waaraan hebben jullie gemerkt dat, eh, dat, dat er misschien te weinig aandacht eh, voor was? Ehm, nou, het, is meer uit, ik denk uit, uit eigen eh, liefde voor, voor het genre. En, en er, ja, er zijn eigenlijk niet echt events waar, je, waar, waar dat geluid veel, veel te horen is. Of waar makers ook samenkomen. Er zijn niet echt jams in Haarlem die je hebt natuurlijk de Steels, hè? Ja. Ehm, maar uh, ja, wij, onze hoek is net wat meer ook hip-hop, richting hip-hop en, en, en, en, funk en jazz en, en met DJ's. Dus dat is iets wat Einheim Movement altijd heeft gedaan. Mhm. En je neigt natuurlijk snel eh, naar Amsterdam of naar het buitenland. Ja. Eh, maar ja, als je de geschiedenis van Haarlem kijkt, dan komen natuurlijk alle goede hip-hop, funk en jazzbands komen gewoon allemaal uit Haarlem. Om maar even één illustere naam te noemen, Gotcha. Precies. Ja. Dus, eh, dus dat moeten we natuurlijk wel eh, nurturen. Ja. Eh, genoeg nieuw talent om ja. weer te vinden. Ja, lukt dat een beetje? weg. Ja, lukt dat een beetje met nieuw talent vinden? Ja, dat is geen probleem. Nee? Genoeg talent. Ja, en, en dat willen jullie dus eigenlijk allemaal samen laten komen op een van deze evenementen die, waar jullie dan min of meer een, eh, een hele belangrijke factor in zijn. Ja. Ja. Ehm, nou is het eh, zo van dat er al één is geweest. In, ik meen in juli is er al één geweest, toch? Ja. Waar, waar, is, deze, waar is deze gehouden? Die was ook uh, in Oh, ja. is, wat is er zo mooi aan houdbaar en waar is die locatie? Waar kunnen die mensen vinden in Haarlem? Het is houdbaar, uh, ligt bij Haarlem Sparenwouden. Wouden. Hmm? Dat is eigenlijk een, ehm, een, een, tegenover de Ikea. Ja, oh daar, ja. Naast het station. Ja. het is een, een, een, plek die is gemaakt door, de, door dezelfde mensen die ook Woodstock eh, Bloemendaal altijd bouwen. Hmm. Eh, dus de, nou, voor iedereen die dat is geweest, die weet dat die sfeer daar fantastisch is. Dat het echt een soort vrijhaven is voor creativiteit en en authentieke muziek. Mm en die energie, die voel je ook bij Houdbaar. Ja. Eigenlijk op een braak industrieterrein weten ze alsnog eh, dat gevoel neer te zetten. Ja. Eh, nou, nou, weet ik dat eh, Lucas ook een muzikale achtergrond heeft en zelf ook in ja, samenwerkingsverbanden en in bands heeft gezeten. Ehm, hoe, hoe wat, wat, wat, is jouw rol daarin? ik ben de, de sessieleider van de estafette jam sessie. Mm Waarin eh, de DJ, dus in dit geval eh, Misha naast mij, een nummer draait. En dan eh, met een huisband aan topmuzikanten ehm, nemen we vervolgens dat nummer op, op gehoor. Ja. nemen we die over. En dan gaan we, erop, gaan we erop verder jammen. En ehm, dat is uh, onze estafette jam sessie. En dus ik ben dus vaak zelf aanwezig op het podium. Mhm. En daarnaast doen we samen ook het projectmanagement van dit hele event. Ja, eh, als ik het zo hoor, is, dat, is creativiteit uh, ter plekke iets bedenken... dan eigenlijk ook best een belangrijk verhaal voor, voor dit, eh, voor dit verhaal van Block Party. Of zie ik dat verkeerd? Nee, dat is zeker waar. Ja? En ehm, wat we ook, wat we ook stimuleren is dat ehm, bezoekers een instrument meenemen... en tijdens onze open playground jam sessie aansluiten en samen gaan musiceren... en ja, hopelijk de plekken prachtige nummers gaan maken. Ja. ja. Het is dus meer dan een open mic, als ik het zo hoor. Ja, het is veel meer dan een open mic, ja. Ja. ja. Eh, maar, merken jullie dat daar eh, ook uh, eh, behoorlijk wat belangstelling voor, voor is op dit moment? Ja, zeker. We, met name bij de vorige editie zagen we dat veel, veel mensen vanuit andere steden naar Harlem waren gekomen. Mm waar, waarbij we dus nog niet het gevoel hebben dat we iedereen in Haarlem bereikt hebben. Hmm. En uh, daar... Uh, het was, het was echt, eh, erg, erg, vol, erg druk op het podium. We hadden genoeg muzici. Ja. Um, maar we proberen dus nog wel in Haarlem het een en ander aan muziek te, aanwezig te krijgen. Ja, uh, dit is die, die van de 30ste, dat is dus de tweede uh, editie. komen er nog een, nog een aantal? Eh, we hebben eh, ergens zitten we te flirten met een idee om een indoor sessie te doen in de winter. In de winter? En eh, weten jullie al waar dat zou plaatsvinden? Met mm, bijvoorbeeld een patronaat of een slachthuis? ja, dat... Nou ja, dat, zou heel, heel, heel goed kunnen, ja. Ja. <laughs> ja, ik ben een beetje aan het hengelen. Maar goed, eh, daar willen jullie dus nu nog even niks over kwijt. Uh, <laughs> begrijp ik ook wel. Nee, nee we, we, we, hebben, we hebben nog niet een concreet een, eh, een datum Maar het zit er wel dik in dat we in Patronaat een indoor evenement gaan doen. Ja, ja. Ehm, dan, dan even ja, de afsluitende de vraag. wanneer is dat voor jullie gezien een geslaagd verhaal? Amicia. Ja. Vraag een eh, verhaal als de, als de schien geactiveerd is. Hè? Dus als uh, de, de, de, de Haar, het publiek die hier eh, van houdt. wat we eigenlijk altijd hebben bij deze events die we houden... is dat iedereen denkt van dit is zo ongelooflijk goed. Wauw, waar komen al die muzikanten vandaan? De sfeer, de muziek, iedereen vindt het fantastisch. Waarom zijn er niet meer mensen? Ja. Ehm, dus het is geslaagd als we, laten zeggen, als, als we uitverkopen. Uitverkopen. Eh, kunnen mensen ook nog iets eh, vinden op het internet eh, hierover? Ja, zeker. het staat op de site van Patronaat, op de site van Houdbaar, op de site van INI Movement. Mhm. Movement.com. Ehm, en de site van Slachthuis. daar vind je eigenlijk alles over het evenement. Je kan natuurlijk ook naar onze socials gaan, hè, naar Instagram, mm INI Movement. En dan zie je dat we Tonno Disco, die heeft net eh, Lowlands eh, plat gespeeld. En de Hyacinta, eh, die, staan, die, die staat op ons event. we hebben Umoja, de, het Sunshine Duo uit Haarlem, die de hele wereld over toeren als DJ's. en we hebben natuurlijk weer de beste muzikanten die er te vinden zijn uit Nederland. ja, ik zou zeggen, houd het in de gaten en koop een kaartje. is maar 5 euro. En eh, als, als je artiest bent of, eh, of zanger of eh, instrumentalist kan je meejammen. Als je van goede muziek houdt, kan je lekker dansen. Als je van een barbecue houdt of gezelligheid, kan je lekker komen genieten. en we hebben ook nog eens, dat hebben we niet eens genoemd, er zijn ook nog music industry professionals die, die, lopen met een keycord rond. Daar kan je eigenlijk alles aan vragen. Dus je moet denken aan Ivan Maison die het trainingspop programmeert, daar kan je alles aan vragen of van een Roxy, die doet dus het, ehm, de marketing en het projectmanagement van een supergroot Amerikaans label. Er zijn daar ook allerlei mensen aanwezig waar je als beginnend professional eh, alles aan kan vragen. En dus hier de kans hebt om eh, in contact mee te komen. Dus het is ook echt een, een plek waar je als beginnend professional eigenlijk ehm, ja, door je Haarlemse contacten kan vinden, maar ook echt eh, contacten van mensen uit de industrie om, om verder te komen. Je eindigt niet in een spamfolders, maar je kan direct direct iemand als eerste trekken. Ja. from city to city, all the way through down south. We got no plans, no future, no past, just your hand in my hand. We can do whatever we want if the sky. zo'n artikel wat op 3 eh, voor 12 Noord-Holland eh, Vloedgolf eh, staat. eigenlijk niet Vloedgolf, maar 3 voor 12 Noord-Holland. Daar stond een heel artikel over wat er net gezegd werd over die blokparty die morgen plaatsvindt in Houdbaar Haarlem. <clears throat> is dat het een, een beetje een samenloop is van DJ's en muziekmakers die soul, funk, jazz en elektronica brengen. En ja, dat eh, doet Singa ook. En wat wil het toeval, krijg ik het eh, fotomateriaal onder ogen. En wie eh, stond daar ook bij? Singa, degene die we hier bij de laatste editie van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf hebben gehad. Namelijk de editie van juli, van, van vorige maand dus. En, en toen was hij hier met Bas Faf, heet hij. En speelde zij ook eh, dit nummer Sun Goes Down. Maar dat was in een hele akoestische versie. Eh, meerdere malen heb ik eh, dat, hele, <laughs> die hele uitzending nog een beetje teruggehaald. is altijd wel leuk als je dan dit soort dingen ziet. Daarvoor dus dat gesprek met Lucas van E. en Micha van de Winkel. En die Micha van de Winkel, dat is toch ook iemand die al een hele lange tijd rondloopt in de Haarlemse muziekwereld. 12 jaar en toen begon je al met DJ-werk te spelen. De, de strekking van het verhaal ook is dat DJ's ergens beginnen en dan dat de live eh, muzikanten het verder overnemen. Dat is een beetje het eh, verhaal. Estafette. Uh, nu, zoals beloofd, de single met de aankondiging van Scout zelf over zijn nieuwe werkje. En dat hoor je dus uit de mond van hemzelf. Ik ben Scout en gaat zo luisteren naar mijn nieuwe track Nog een Nacht. Deze track is gemaakt op mijn studentenkamertje in Delft. Nog voordat ik al mijn meubels had uitgepakt of in elkaar had gezet. Toen zat ik daar met een huisgenootje, Diederik Stikvoort. En we hebben de basgitaar een beetje aan elkaar overgegeven. En op mijn laptopje met kleine speakertjes hebben we toen eigenlijk de backbone al gemaakt in januari 2022. Toen heb ik hem op de plank gelegd en heeft hij heel veel stof gevangen. Omdat ik gewoon conceptueel en textueel niet goed wist wat ik er nou mee moest. En nu heb ik hem eerder dit jaar er weer afgehaald, omdat ik voelde dat ik er eindelijk iets mee wilde zeggen. En uiteindelijk is het een soort liefdesbrief naar een verloren tijd geworden of zo. Heel erg samenhangen met het gevoel dat het leven je af en toe voorbij raast of tussen je vingers doorglipt. En ik denk dat dat voor mensen die in de overgangsfase in hun leven zitten of af en toe gewoon even niet zo goed weten waar de tijd heen is of, of wat er überhaupt moet en gaat gebeuren. Eh, voor hen is deze track. Dit is nog een nacht. het wel weer goed komt Neem maar nog wat wijn, want je weet nog dat ik goed dronk Beetje in de war, dus draag een petje met mijn pak Denk vooruit, neem nog een slok, ik ben op mijn gemak Ben een beetje klaar met neppe mensen, man, ik ben het zak Ik werd één blik om mee staan, ik denk van wat de Wat de fuck is dit? Zij doet op ze anders is Ze doet nu uit de hoogte, maar ik weet dat ze bij alles is Gedachten kwijt, sorry man, ik vertelde hun verhaal De rode draad al lang verdwenen, dit is mijn alledaagse leven Ah, fuck Thank you. had de Night van eh, Iris Jean. En daarvoor hoorde je Scout met eh, zijn nieuwe. En dat nummer dat heet Nog één Nacht. En die Iris Jean, daar gaat het eh, best wel crescendo nou mee. Want die heeft toch de nodige optredens gehad. Bij landelijke platformen als NPO Radio 3. NPO 3 of 3FM tegenwoordig, zo heet het. En ehm, is het ook zo dat zij bij de collega's van de landelijke 3 voor 12 al te zien is geweest. Maar ja, als je op een gegeven moment ook gevraagd wordt in het eh, voorprogramma van Rovers Rainride iets eh, te gaan doen... dan kan het ook allemaal wel best eh, snel gaan. Scout hoorde hiervoor ervoor met Nog één Nacht. Vorige week kwam deze single uit van Niels Buis. En het nummer dat heet The Lonely Farm. Sticks out in the meadows It's the last one left around Sticks out in the meadows the last one left around Leave right before the winter falls That's when the ghosts come to haunt Bring up my family in the early spring Once belonged to Uncle John out, Sally never liked the place She always felt something was wrong Take my family sleeping underneath the stars Ain't ever once felt alone eyes, it's got the lonely part. Sticks out in the meadows. Yes, it's got the lonely part. Never had a problem with the place because we always got along. er komt nog een album uit eh, van onze vriend Niels Buis. En dat zal gaan gebeuren in, eh, in oktober. Dan eh, komt hij met het materiaal naar buiten. Daar heeft hij al twee singles uit, bij uitgebracht. Dat is Learning Still. En dan was de opvolger Arcadia die die samen gedaan heeft met uh, eh, Geronde Tuip. En deze is weer helemaal in zijn uppie. Nou ja, in zijn uppie. natuurlijk ook nog wat eh, producers eh, erachter gehad. Bijvoorbeeld de welbekende Blanco, die we hier ook in deze studio hebben gehad. En die uitzending markeert eigenlijk wel een beetje een punt... Waarbij we eigenlijk eh, voor het eerst hebben uitgepakt met eh, heel veel camera's rondom eh, de songwriters die bij ons in de studio komen. Dus dat is allemaal van een beetje van, van die tijd. En dat is dan 2023 najaar. Nou want dit doen we wel weer bijna een jaar. de info van Niels Buis. En bovendien 11 oktober presenteert hij zijn album in De Piers in Volendam. Eh, we gaan op en we gaan eh, dit uur afsluiten. Dat doen we met Helene en Rose. You are the flower that never stands in the shadows. You are the sun that makes the day shine. are the cover of the best book ever.